7 uur. Dit is door Begens met het NOS-journaal. Vijf EU-landen, waaronder Nederland, willen Oekraïne geen vooruitzicht geven op een EU-lidmaatschap. Dat zegt een Franse topdiplomaat in een interview met de Volkskrant. Tijdens de onderhandelingen over het associatieverdrag wilden Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk per se geen tekst opnemen over vooruitzicht op EU-lidmaatschap. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil alleen kwijt dat Nederland zeer terughoudend is bij formuleringen over EU-toetreding. Turkije heeft dit jaar duizenden vluchtelingen teruggestuurd naar Syrië en daarmee internationale regels geschonden. Dat zegt Amnesty International. PvdA-leider Samsom zei in Nieuwsuur dat het in strijd is met alles waar wij voor staan. Hij noemt het een reden om de EU-deal met Turkije op te schorten. Grote vrachtwagens betalen vanaf vandaag een kilometerheffing op tolwegen in België. Chauffeurs moeten daarom in België voortaan een kastje aan boord hebben dat de kilometers registreert. Ook veel Nederlandse vervoerders krijgen hiermee te maken. Vorig jaar ging de helft van de 13 miljoen buitenlandse ritten door Nederlandse vrachtwagens over Belgische wegen. De Verenigde Staten en China gaan samen proberen om een einde te maken aan verdere rakettesten door Noord-Korea. Dat zei president Obama na gesprekken met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping aan de vooravond van de nucleaire top in Washington. Door rakettesten van Noord-Korea zijn de afgelopen maanden de spanningen tussen Pyongyang en het Westen opgelopen. Nieuwsuurjournalist Bas Haan is de winnaar van de Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. In de categorie onderzoek kreeg hij een Tegel voor zijn verhalen over de Tevendeal. deal in de categorie nieuws won een verhaal van de Twentse courant Tubantia over de perikelen bij FC Twente. En de tv-serie Onze Man in Teheran van Thomas Erdbrink kreeg de prijs voor beste achtergrondproductie en de publieksprijs. Het weer zonnig en droog. Het wordt vanmiddag een graad of 12. Morgen en zondag zacht 15 tot 20 graden. Vooral morgen is er dan ook flink wat zon. Zondag kan er lokaal een bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Holka van de ANWB.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 You got me smiling all the time. The face you see is not really mine. The game is up, my friend. internet. www.zfmzandvoort.nl always, if you need it all, we try to operate. Hmm. to the other road where the cold never stays.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 Thought that she was the one for me. Till I found out she was on her creep. Ooh, she was just can't get with you. No, no. You remind me, you remind me of a girl that, that I want to.